de veel meisjes hier tot op heden, maar nou, zoals jij bent is er geen tweede. Vanaf de eerste dag dat ik jou pas zag, kreeg ik plots een heerlijk bestaan. Je hebt mijn vreugd en jeugd te doen herleven, de een nieuw mij gegeven. Je hield me duister door, ik ben je dankbaar voor al wat jij voor me hebt gedaan. Bij muren, bies, Ik zeg jou alleen bij mir bist du schön, je bent mijn schat. Bij mir bist du schön, alleen maar één, het liefste van al wat ik bezat. Noem jou mijn bella, bella, wonderbaar, mijn liefkind, geen taal kan zeggen, schat, hoe schoon, hoe lief ik je vind. Ik zeg zo ik meen, bij mierenbies toucheen. Kom kus me, zeg dat jij mij bemint. Zo is de werkelijkheid van mijn dromen, heel ongedacht voor mij hier gekomen. Verlost van zorg en druk, laat alleen geluk mij niet toe bij dag en bij nacht. Vanaf momenten dat jij kwam verschijnen, zag ik des levens schaduw verdwijnen. Want alles baatte door jou in het zonlicht nauw, schoner dan ik ooit had gedaan. Mijn mille bist ik zeg jou alleen. Bij mille bist je jij bent mijn schat. Bij mieren biest geen, alleen maar één, het liefste van al wat ik bezat. Noem je mijn bella, bella, wonderbaar, mijn liefkind, geen taal kan zeggen, schat, hoe schoon, hoe lief ik je vind. Ik zeg zo, ik meen bij mierenbies toen scheen. Kom, kus me, zeg dat jij mij beneemt.